ZFM wens jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Dit is de Nederwit met het NOS Journaal. Autoverzekeringen zijn zo goedkoop dat de financiële positie van de verzekeraars in gevaar komt. Dat zegt de Nederlandse bank. Die is bang voor faillissementen onder autoverzekeraars. De laatste jaren zijn er steeds meer bijgekomen. Door de toenemende concurrentie, vooral op internet, zijn de premies een stuk goedkoper geworden. Daardoor kan er niet genoeg geld zijn om eventuele schade uit te keren. In het hele land moet het verkeer alert zijn op gladheid door soms verder sneeuw of hagelbuien. Die waarschuwing geeft de KLPD. Op meerdere plaatsen hebben zich al ongelukken voorgedaan, maar er zijn geen berichten van gewonden. De ANWB gaf gisteren voor het eerst deze winter een spitsalarm. Door de gladheid verwacht de bond vanochtend een grote ontwrichting van het verkeer. Het beste kunnen mensen maar thuis werken en anders wordt geadviseerd het openbaar vervoer te nemen. Het Nederlands-Britse olieconcern Shell had eigen mensen op hoge posten in de Nigeriaanse overheid. Zo is het bijvoorbeeld dat China was gevraagd een bod uit te brengen op Nigeriaanse olieconcessies. Iets dat geheim had moeten blijven. Dat staat in Amerikaanse memo's die zijn gelekt via Wikileaks. De documenten gaan over gesprekken van de Amerikaanse ambassadeur met de topvrouw van Shell in Nigeria. Minister Hille heeft landen als Groot-Brittannië en Noorwegen gepolst om samen op te trekken tegen de bouwer van de JSF. Die liet vorige week weten dat de waarschijnlijke opvolger van de F-16 zo'n 20% duurder wordt. Hille is daar boos over. Groot-Brittannië en Noorwegen overwegen ook om de JSF aan te schaffen. Ajax heeft zich geplaatst voor het vervolg van het toernooi om de Europa League. In de laatste poolwedstrijd in de Champions League werd uit met 2-0 gewonnen van AC Milan. Het was na het opstappen van Martin Jol de eerste wedstrijd onder leiding van Frank de Boer. In de andere wedstrijd in de pool won Real Madrid met 4-0 van Auxerre.